Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een brand in een vrachtwagen met drugsafval in Eindhoven... is zeer giftig zoutzuurgas vrijgekomen. De brandweer houdt de vrachtwagen voortdurend nat... zodat het gas niet kan wegdrijven. Twaalf woningen van een appartementencomplex in de buurt zijn vannacht ontruimd. Het duurt zeker tot het eind van de middag... voordat de bewoners in Eindhoven weer naar huis kunnen. Op een bedrijventerrein op de westelijke Jordaanoever... heeft een Palestijn twee Israëliërs doodgeschoten. Een derde slachtoffer raakte gewond. De dader is een man van 23 die in een fabriek werkte op het bedrijventerrein. Hij is nog niet aangehouden. Op het terrein op de westelijke Jordaanoever werken zo'n 5000 Palestijnen in Israëlische bedrijven. Reddingswerkers op Sulawesi blijven nog tot donderdag doorzoeken naar slachtoffers van de aardbeving en het tsunami. De Indonesische rampendienst spreekt van 5000 vermisten. Het officiële dodental staat nu op 1763. Vermoed wordt dat veel mensen verzwolgen zijn doordat de grond aan de kust bij de stad Palu veranderde in drijfzand. De Turkse autoriteiten zeggen dat de Saoedische journalist Jamal Khashoggi... het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul niet op een normale manier heeft verlaten. Volgens de regeringspartij AK hebben de Turken concrete informatie over de verdwijning. Meer zeggen ze er niet over. Khashoggi ging dinsdag naar het consulaat, maar kwam daarna niet naar buiten. Anonieme bronnen zeggen dat hij mogelijk in het consulaat om het leven is gebracht. Iemand die aan het hardlopen was ten noorden van Utrecht... heeft vanochtend een leeuwtje gevonden. Het welpje van een maand of vier zat in een hondenkooi in een weiland. Een dierenarts vermoedt dat de leeuw is gedumpt. De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoeken waar het dier vandaan komt.